De bedoeling is dat het gesprek gaat over het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Het gesprek vindt plaats op uitnodiging van Kim Jong-un. Waar en wanneer is niet bekend. Volgens de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur, die heeft bemiddeld bij de uitnodiging, is het in mei. De veiligheidsadviseur sprak met Noord-Koreaanse leider over ontwapening. Kim Jong-un zei in dat overleg dat hij bereid is om daarover te praten. Ook heeft hij beloofd om tot het gesprek met Trump geen nucleaire tests te houden. Minister Kaag van Buitenlandse Handel zegt dat iedereen verliest door de importheffing op staal en aluminium in de VS. Ze noemt het besluit van president Trump een kortzichtige benadering. De minister wil met de VS praten over het besluit, waarin ruimte wordt gelaten voor uitzonderingen. Ze hoopt dat dat ook voor Europa geldt. En zo niet, dan is ze bereid om tegenmaatregelen te nemen. Het experiment met grote grazers in de Oostvaardersplassen is mislukt. Dat zegt een hoogleraar natuurbeheer die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van het gebied. Het idee was dat er een parkachtig landschap in het gebied zou ontstaan, maar het is een kaalgevreten, desolate vlakte geworden, zegt hij. Hij vindt dat Staatsbosbeheer de grote grazers weg moet doen. Het Rijksmuseum heeft aan het begin van de kunstbeurs TFAF in Maastricht een zeldzaam wassen beeldje gekocht. Het beeldje is gemaakt door de kunstenaar Amanati in de 16e eeuw. Beelden van was zijn kwetsbaar. Er zijn er maar weinig bewaard gebleven uit die tijd. Wat het Rijksmuseum heeft betaald is niet bekend. En het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. De minima liggen rond de 2 graden. De ochtend begint overwegend zonnig. Maar smiddags vanuit het zuiden komt er bewolking het land binnen. Gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Shirt. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in...